Clemens Peters met het NOS Journaal. De eerste gouden medaille op de Olympische Winterspelen in Canada is veroverd door een Zwitser. Simon Amman won met overmacht het skispringen op de Kleine Schans. Het is voor de 28-jarige Zwitser zijn derde gouden Olympische plak. Hij won er eerder twee bij de Spelen in Salt Lake City. Op dit moment schaatsen de mannen in Vancouver de 5 kilometer. De gemeente rond de Gouwzee bij Monnikendam raden schaatsen en wandelen op het ijs sterk af. Volgens hen is het ijs erg gevaarlijk geworden vanwege scheuren. Duizenden wandelaars en schaatsers gingen vanmiddag het ijs op. Zeker drie mensen werden na een valpartij met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. In Den Haag heeft de Chinese gemeenschap in Nederland vanavond Chinees nieuwjaar gevierd. Morgen begint het jaar van de tijger. De aftrap van de viering was aan het begin van de avond op het stadhuis. Maar de festiviteiten waren het voor het grootste deel in Chinatown, zoals de Chinese wijk in Den Haag wordt genoemd. Er waren traditionele draken- en leeuwendansen en er werd vuurwerk afgestoken. De levenslange gevangenisstraf voor Metin Kaplan, ook wel de kalif van Keulen genoemd, is vernietigd. Hij kreeg in 2005 levenslang voor hoogverraad, omdat hij van pansen en er werd vuurwerk afgestoken. De levenslange gevangenisstraf voor Metin Kaplan, ook wel de kalif van Keulen genoemd, is vernietigd. Hij kreeg in 2005 in Turkije levenslang voor hoogverraad, omdat hij van plan was de Turkse seculiere staat omver te werpen. Alleen dat voornemen is volgens het Turkse hooggerechtshof niet genoeg voor levenslang. De gemeente rond de Gouwzee bij Monnikendam raden schaatsen en wandelen op het ijs sterk af. Volgens hen is het ijs erg gevaarlijk geworden vanwege scheuren. Duizenden wandelaars en schaatsers gingen vanmiddag het ijs op. Zeker drie mensen werden na een valpartij met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het vriest 2 tot 5 graden en plaatselijk valt wat lichte sneeuw.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 En we gaan luisteren naar Jay Sean met Lil Wayne met Down. temperature, cause to me she's zero degrees, she cold. Over I got that girl from overseas. Now she's my Miss America, and I cannot be her soldier, please. I'm fighting for this girl on the battlefield of love. Don't it look like baby Cupid sending arrows from above? Don't you ever leave a side of me, definitely not probably, and honestly, I'm down like the economy. don't. een verrassing. We gaan nu ook luisteren naar het nieuwe nummer van Keisha. Haar eerste nummer 1, dit was TikTok. Tweede nummer, ja, Your Love Is My Drug. Heel toepasselijk, want we zitten op de eerste dag van Valentijnsdag. eerste uur eigenlijk. drum ja. wat stond die hard zeg. Zo, en nou ben ik er ook weer. Ah. Ja, jongens, we zijn in het tweede van de Nightbox zijn we aanbeland. Maar je moet me af en toe even excuseren, want ik zit eh, te eten. Ja, dat is eh, geen ongewoon gebruik hier. Zit je zelf, niet uit te Nou, ik heb hem al op. Eh, van lekkere dingen moet je zo, zo kort mogelijk genieten. Nou, eigenlijk zo lang mogelijk. Ja, nee, zo kort mogelijk is zo vaak mogelijk. Dus dat, doe, dat, dat verstaan wij hier dus ook onder seks. Je moet zo vaak mogelijk doen nog, zo, zo veel mogelijk van te genieten. Zo kort mogelijk. <laughs> Zo kort mogelijk. nou, ik neem aan dat ze vriendin dat daar wel mee Lange halen. <laughs> Lange halen. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Zachte G. Hardel. <laughs> Ja, gooi ze R, dubbel D. En ook nou, nog dubbel D. <laughs> Godsamme. GHB. Wat? Ja, dat kan ook. <laughs> dat kan ook. Oh, oh, oh. Het is wel, wel, weer een dagje wel, hè, vandaag, of niet? Ja, Direct de Mongol. Ja, dat, eh, dat zijn we. We zijn nog niet eens een kwartier bezig met deze dag, joh. Eigenlijk niet, nee. Kan je nagaan. Erg we wel niet gesteld, hoe erg het wel niet gesteld is met ons. Ik ben nou al getraumatiseerd voor de rest van mijn leven. Echt waar? Kijk dan wat daarnaast me zit. Welk fotoboek heb jij gehad? <laughs> oh shit, dat hoor je op de radio. Wat is er niet nou alleen met aan lachen? ja, ik... Kim, eh, Kim, schoonheid, schat, liefde van mijn leven. Weet je zeker dat er geen wiet in zit? Heel zeker. <laughs> Oké. Ja. Nou, zal ik even zeggen, nou zitten wij hier in een koffieshop, weet je, de Bruin. Gezellig. En eh, we hebben ons eigen hier. Die heeft een eh, heerlijk, <laughs> heerlijk... Uh, een joontje gebleven dan. Jezus die, die Christus! Ah! <laughs> nee! Tering Jantje! Ah! Ja. We hebben hier een geurprobleem, we hebben hier een geurprobleem. Hey, jullie, jullie geen medelijden? Ik ben de enige vrouw hier. Nou, gaat zitten, schat. Nou, schat, kom maar gezellig. Dat is niet het enige probleem wat we hebben. We hebben ook een ander probleem, Cher. Trek de Mongool? Ik denk het wel. Opposit schers en sef. Broodje bakpaus samen met de New Kids. Nightwalk. Kill, we komen hard. Je kan het niet ontkennen van het noorden naar het zuiden, van Eethound tot rofa. Brengen wil je kruiden, concurreren met je shoppa. We hangen in je buurt en de schoenen naar je lantaarnpaal. Dit is voor de gekke. dus ben de jongens, maar doen normaal. Kibbel brengen herrie, de buurt zijn nachtmerrie. Die kerel komt wederom als de ding, vraag Larry. En plus ik ben je juice en dat is de eerste film van pak. Mijn bloed is losjes, maar mijn flow zit er strak. Mijn gasten willen lullen, maar ik hou het zelf bij poenie. Je doet een hoop emotie, maar je neppe flows doen De gasten willen lachen, maar we lachen aan de bank. Dus dan zijn ze niet meer dankbaar, dan worden ze bedankt. Dus thanks voor de geitjes en thanks voor je shine. Want niemand is een topper zoals ik met die rams. je warm vlees, broodje bakpaal. build your butterflies, build your butt bow, build your butterflies, build your butt bow. You ain't gonna stop my fist punch out. Build your butterflies, build your butt bow. You ain't gonna stop doing fist by out. Build your butterflies, build your butt bow. Let the de Mongolen, kijk je nou. Wie noem je nieuw kind in de scene? Stilo is te clean, door de jaren heen verwesterd, maar geboren in de lean. broodje warm vlees of een broodje bakpauw. En bij de maar op de hoek, daar pompen ze daily die sound. Geen album in de winkel, maar de buzz die wordt groter. Ben geen hype rapper, maar bewust van de mode. Een paar nieuwe Asics of Clarks in het badge. Steeds meer fans, steeds meer om te matchen. de nieuwe jeans met wat gaten op de knie. Nieuwe tattoos op mijn arm, laat mijn vader het niet zien. Zolang ik knaken maar verdien. Met wat ik doe en wil met skills wordt me never niet te veel. Ze willen dat ik fout doe, willen dat ik goud doe. Willen dat ik helemaal crazy word, maar seks ze doe. Broodje warm vlees, broodje bakpaal your rubber face, build your buck bow, build your rubber face, build your buck bow. Rolling, rolling, stuck through my fist, punch out. Build your rubber build buck bow. my fist, buck de wat kijk je nou? broodje vlees, vlees. Wat denk daar, jongen, hè? Dat ik gewoon voorbij kan komen fietsen met zijn blije bakkers. langzame kutmuziek. Ja, wie is hier de nou snackbar? of when comes the night But every time I snap my fingers I switch back into the light My moon belongs to your sun Your fire is burning my mind for you like a born a star. Till you had enough, then I just need a little bit more. New music, new mood, new position. New erotic sounds is going down. Now listen, I can hear your heartbeat, you're sweating. I can paint a perfect picture. I get deeper and deeper. I told ya I get ya. I work that, murk that, just the way you like it, baby. Turn a quickie into an all nighter, maybe. Your sex drive, then match my sex drive. Then we be moving this fast as a NASCAR ride. Switch gears, slow down, go down, roll down. You can feel every inch of it when we me, I use my gun, baby. I lose sprung, maybe. I had your instinct, seeing so crazy. crazy. I don't no to give me what you got and give me more. Maybe you can start on top of all fours. You know I like it when you get into it. Don't nobody do it up like I do it. Feel a rush from my touch, get intoxicated. Drunk off my love, call a Hennessy thug. Passion, you laugh and I make a smile on a regular. Tell me what you want, shorty, that's what I'ma get for you. I need you to be what I need, more than liquor. I need you to maybe give me a seed. I need you to give me reason to breathe. I need you. I'm telling you, so now you know what I need. I be a part-time, a full-time lover, significant other. No matter which way it go, I'm most so gutter. Girl, you can it however you want to You spin my head right round, right round. When you go down, when you go down, down. You spin my head right round, right round. When you go down, when you go down, down.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 Je luistert naar Flowrider met Ride Round. Daarvoor luister je naar Baby By Me van 50 Cent en Nio. Eh, daarna luisteren, in ieder geval daarvoor luisteren naar Morning After Dark. Eh, samen met Timbaland, Shosie en Nelly Furtado. Ja, kan ook niet anders. Volgens mij eh, zitten die twee tegenwoordig aan elkaar vastgeplakt of zo. Ja, maar je kan zeggen wat je wil. Zij heeft eerst... een lekkere kont. Ja, dat, is ook, waar. Dat ook, dat ook. Ik zal helemaal niks daarin ontkennen. Ja, hey. Maar eh, het eerste nummer wat zij met hem maakte is toen... Ja, is toen eh, ja, groot succes dat, dat is een groot succes geworden. Dat was volgens mij Promiscuous. Oh ja, nee. Hij heeft toen samen met hem als eerste Dat ze met de kont gaan schudden. Ja, ja, dan wordt het sowieso een goed nummer. Ja, het is sowieso een prachtig nummer natuurlijk. En uh, ja, om het zo te zeggen, dat is eigenlijk gewoon blijven aanhouden. Ze is eigenlijk nooit echt, me, ja, nooit echt meer mij weggekomen. Dus ja, we mogen niet klagen eigenlijk. Idee moet een geest zijn, schat. Oh jee, die D moet een G zijn. Wat hebben we het nou weer over? Wat leg ik je straks dubbel G en dubbel D. Nee, een zachte G en dubbel D. Of, wacht even. Alex nou, haal ik ze Nou klopt die niet meer. Nee. Oh, L oh, en dubbel D. Ja, die ook. Dat zou wel leuk zijn. Ja, echt Ja, dat zou wel heel leuk zijn. heb ik het nou over allemaal? Een boleetje. Ja, jongen. Moet eigenlijk oh. wel verdraaien, hè? Wat wil je hebben, jongen? Dubbel D en een harde L. Oh, Pardon? Wat? Waar? Nou, we gaan nu eerst even... R en dubbel D. Vingers in elkaar, sneeuw, nee, die Ik voel me hier niet meer veilig. Ik voel me hier echt niet meer veilig. Je hebt er een gesloopt, lul. Als jij je al niet meer veilig voelt, doen wij dat zeker niet. Don Diablo en Example. Hooligans, Doorsteps, Double Remix. Voor je leven. your Rolex with your T-shirt. Bounce up till both your knees hurt. Jump up with your hands apart. You're all going home in an ambulance. All going home in an ambulance. All going home in an ambulance. All going home in an ambulance. All going home in an ambulance. Attack. Ja, je luistert naar Headhunters met Scrap, scrap Attack. Heel uh, toepassend, want we gaan elke avond gaan wij, eh, zoals uh, trotse leden, gaan we altijd in de aanval. Is niet, bij, is niet in de kroeg, is het wel bij het vrouwtje thuis. Of bij andere vrouwen thuis. Kijk, Cher snap wat ik bedoel. Ik kan ze weer niet inhouden. Oh jawel die heeft een hele goede zelfbeheersing. Ik weet niet wat jij... Cher, jij hebt toch een hele goede zelfbeheersing? Altijd, jongen. Dat bedoel ik. Mo heeft ook een hele goede zelfbeheersing, neem ik aan. Maar hoor je nooit, hè? Ah, op die fiets. Ze zijn heel erg stil, dus het is een heel... Mike, hè? Mag mag gaan maken, mag je niet. <laughs> Oké, eh, ja, dat was inderdaad eh, een Sta beetje... Sta jij er nou uit te kleden, Jan? Ik ben bang van wel. Oh, hij staat zich aan te kleden. Oh, op die fiets. Het past niet echt. Jan, hij is te klein. Hij past eh, niet. hij is te strak. Hij past niet. Hij past niet. Jan, trekt die broek uit. Hij past niet. Je rompertje. Een rompertje? Godverdomme geen Frankie. <laughs> Oh, oh, oh. Frankie draagt de pampers van zijn broertje. Echt, eh, likt ook uit Zijn die wel van zijn broertje dan? Van zijn moeder. Aha. Uh oh, -huh. je was zeker dat die van zijn broertje zijn dan? <laughs> Ik zeg even wijselijk niks. Hoezo? Alsof die luistert. Nou ja, voor, voor, voor heb ik geen angst, absoluut niet, maar... Eh, hij moet alleen uitkijken, hij bijt. Oh nee, dat is Roy, sorry echt zo erg? Ja. We laten we het daar maar bij Ja. Ah, wat een interessant programma is dit toch ook, hè? Zeker. We gaan luisteren naar Jay-Z, Kanye West en Rihanna. Run this town tonight. I'm ready. It's a dangerous love affair. Can't be scared when it goes down. your allegiance, get your petites on. All black everything, black cards, black cars, all black everything. And our girls are blackbirds, riding with they diligence. I get more in depth if you boys really real enough. This is La familiar. I'll explain later. But for now, let me get back to this and I'm trying to get back. I gave Doug a grip, I lost a flip for five stacks.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 En ik moet mij tot mijn trieste, trieste, trieste, trieste, ja, trieste ontsteltenis moet ik vertellen dat we er alweer bijna uitgaan. Maar, maar, we mogen ook zeggen... Ja, we mogen ook zeggen... Eindelijk... Heeft mijn broer een dikke eh, Eindelijk wordt CFM erkend. Eindelijk... Eh, uniform aan. Dus uh, uniforms, heb je, heb je jou ook al aan dan? Zelfs Daniel, ik heb ze uitgedeeld. <laughs> Ja joh, eh, Daniel. Dan weet je dat. Daniel Pascal is uitgedeeld. Als je iemand een schuld wil geven, moet je bij hem zijn. Ja. Hij staat helaas niet op de lijst, Jellis. Ah, daar doen we wat aan. Dat komt wel goed. Bij deze, ik wil op de eh, lijst. Eh, nu. Technische dienst? Mongol. We vinden wel wat. Lastpak. Dat vind ik ook wel een goeie. Ja, dat vind ik wel heel passend in jouw staat. Categorie lastpak. Wat? Infernal, Infernal Repairs? Wat? Hé hey jongens, eh, we gaan eruit. Het is het einde van het tweede uur. En daar komt Mike zijn trademark nou, hoge noot. Jan. Jongens, jongens, even Jan. bijblijven, even bijblijven. Nou. Dit is alweer het einde van de tweede uur, tweede uur van de Nightwalk. Uh, volgende week gaan we luisteren naar Radio we Mario. minuten. En over twee weken sta ik eh, met mijn... Eh, geduchte, mijn geduchte collega, mijn goede vriend, sta ik, sta ik met Pascal sta ik te draaien. Omdat uh, mijn broeder eh, bevindt zich dan in... Uh, Wat, volgende week of over twee weken? Over twee weken bevindt. bevinden weken, ja. de gebroeders Frans zich in Miami. Ah, heerlijk. Eigenlijk een foute periode. Zon, strand, mooie Miami Beach. En spring break. Spring break, fout. <laughs> Jongens, hey, we gaan het tussenuit. gaan gewoon niet op vakantie. Jongens, we gaan, we gaan niet op vakantie, we worden hey, Nee! We gaan er dus naar. Ik wil mijn gast alvast vreselijk, vreselijk heel oh, graag bedanken. Chad, bedankt dat je er was. Kontje beuken. Cherry! lieverd. Cherry, bedankt. <laughs> bedankt dat je er was, man. Hey, Mo, was top dat je erbij was. Timbert, bedankt voor de cake. Vleeselijk bedankt. Lekker Bedankt voor de hele lekker genoegen van jouw gezelschap. En eh, even kijken. Als het goed is. We gaan luisteren naar Sean Kingston. Shardy's like a melody in my head. En daarna de partycard met DJ Chucky, I'm Sorry, tot het einde van het tweede uur.